Het landelijke doel is dat een kwart van de nieuwe agenten een migratieachtergrond heeft. Maar de Amsterdamse korpschef vindt dat dus te weinig. Hij wil de helft. Verder wil Albersberg 500 agenten erbij. Er zijn er nu te weinig om fietsendieven, hufterig verkeersgedrag en straatintimidatie aan te pakken. Er is een warmterecord gemeten op het vasteland van de Zuidpool. Argentijnse meteorologen hebben op het noordelijkste puntje van de Zuidpool 17,5 graden Celsius gemeten. Dat was al twee jaar geleden, maar door uitgebreid aanvullend onderzoek komt het nieuws nu pas naar buiten, zegt het Weeragentschap van de VN. Wetenschappers zijn zeer bezorgd over de gevolgen voor de natuur en de stijging van het zeewaterniveau als de temperatuur verder blijft oplopen. Zo'n 90% van het wereldwijde reservoir aan drinkwater zit opgesloten in het ijs van de Zuidpool. Maleisië laat morgen een Noord-Koreaan vrij die vastzit in verband met de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Er is niet genoeg bewijs tegen hem. De man wordt uitgezet naar Noord-Korea. Hij werd vier dagen na de moord op Kim Jong-nam opgepakt. Waar hij van werd beschuldigd maakten de Maleisische autoriteiten niet bekend. Zes grote verzekeraars die in Nederland actief zijn... investeren in bedrijven die wapens leveren aan Saoedi-Arabië. Dat zegt vredesorganisatie PAX in de Eerlijke Verzekeringswijzer. PAX vindt dat verwerpelijk omdat Saoedi-Arabië de mensenrechten schendt... in de oorlog in Jemen. Met name Egon, Allianz, APG en Legal General... investeren volgens PAX fors in fabrikanten van defensievoertuigen... helikopters, raketten en militaire systemen. Het weer afnemende wind, eerst nog veel regen en veel wind. In de loop van de dag van het westen uit zon. Het wordt 7 tot 9 graden. Morgen lichte regen en een graad of 11.